Dijkers met het NOS Journaal. In Groningen zijn messen binnenkort verboden in de openbare ruimte. Het heeft burgemeester Schuiling aan de gemeenteraad laten weten. Het gaat daarbij ook om messen die nu niet bij wet verboden zijn... maar die wel als steekwapen gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een keukenmes. Ook andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, worden verboden op straat. De burgemeester is bezorgd over jongeren die via sociale media afspreken... om de confrontatie met elkaar aan te gaan. Mensen mogen voortaan niet langer dan anderhalf jaar in de schuldhulpverlening zitten. Nu is dat nog drie jaar. Volgens minister Schouten van Armoedebeleid trekt een langdurig schuldhulpverleningstraject een zware wissel op mensen. Waardoor velen het niet volhouden en de financiële problemen alleen maar groter worden. Deelscooters van het bedrijf GoSharing zijn voorlopig niet meer te gebruiken in Nederland. Klanten die de bijbehorende app openen krijgen te zien dat de scooters wegens onverwachte omstandigheden per direct niet meer beschikbaar zijn. Meer informatie wordt niet gegeven. Onlangs werd partnerbedrijf Greenmo failliet verklaard. En bij dat bedrijf leest GoSharing scooters en fietsen. GoSharing bood vanaf 2019 deelscooters aan. Het moest een alternatief voor de auto worden en een aanvulling op het openbaar vervoer. De politie heeft geen illegale Chinese politiebureaus kunnen vinden in Amsterdam. Ze gingen op onderzoek uit op verzoek van het stadsbestuur... nadat in oktober vorig jaar RTL Nieuws en Follow the Money hadden bericht... dat China zo'n illegaal politiebureau in Amsterdam zou hebben. Volgens burgemeester Halsema zijn er geen locaties gevonden... en waren er eerder ook geen aanwijzingen dat er Chinese politiebureaus in de stad zouden zijn.